nieuws van 4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel zegt zich mede verantwoordelijk te voelen... voor het slechte resultaat van haar partij... bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern. Ze legt een direct verband tussen de uitslag en het Duitse vluchtelingenbeleid. De partij van Merkel, de CDU, bleef gisteren steken op 19 van de stemmen... en werd daarmee niet alleen verslagen door de SPD, maar ook door de rechtspopulistische AFD... Merkel zegt erg ontevreden te zijn over het resultaat... maar is niet van plan haar vluchtelingenbeleid te wijzigen. Wel benadrukte ze dat Duitsland er al aan werkt... om de toestroom van nieuwe asielzoekers af te remmen. Het aantal mensen dat verdrinkt is voor het derde jaar op rij gestegen. Volgens de reddingsbrigade zijn er dit jaar 13 mensen verdronken. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 11 en het jaar daarvoor 9. Ook is het aantal ernstige ongelukken op het water opnieuw gestegen... De reddingsbrigade maakt zich al langer zorgen over de cijfers. De organisatie noemt het vooral ernstig dat bij zeven van de dertien verdrinkingen het slachtoffer niet kon zwemmen en wil daarom dat schoolzwemmen weer wordt ingevoerd. Bij bomaanslagen in Syrië zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond, meldt het staatspersbureau Sana. De aanslagen werden gepleegd in gebieden die grotendeels in handen zijn van de Syrische regering. Het zwaarst getroffen is de havenstad Tartous, Daar vielen 35 doden toen twee bommen ontploften bij een controlepost op een snelweg. Opnieuw is er bij Heemskerk een bus bekogeld met stenen. De bus reed even na middernacht van Beverwijk naar Heemskerk... toen er twee grote stenen door de ruiten werden gegooid. Volgens de regionale omroep NH is niemand gewond geraakt. De afgelopen tijd zijn er vaker lijnbussen bekogeld in Heemskerk. Er zijn nog geen mensen opgepakt. Het weer vanmiddag wolken en zon bij maximaal 22 graden. Vannacht klaart het op en kan er lokaal mist ontstaan. Morgen vooral in het midden en oosten zonnig en het wordt een paar graden warmer. Ook de rest van de week zonnig en warm. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 emotional transition. cold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 Get out of control. Baby,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 we are. Spread to the world in trench town. que sueñas con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? decidete para ver si te quedas o te vas. Si no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 got you going crazy. It's time to get out, step out into the